Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Geen vakken vullen of vroeg je bed uit voor een krantenwijk... maar een gokje wagen tijdens een sportwedstrijd. Steeds meer jongeren denken eraan om op die manier hun geld te verdienen... blijkt uit onderzoek. Wat jongeren veel aangeven is dat ze het spannend vinden... dus dat het leuk is om een wedstrijd te kijken... als je ook daadwerkelijk iets hebt ingezet. Maar ook eh, dat ze het zien als een eh, makkelijke manier om geld te verdienen. En dat is niet zonder gevaar, zeggen de onderzoekers. Want wie op jonge leeftijd al begint met gokken... loopt een groter risico om later verslaafd te raken. En pak je regelmatig de trein van en naar Leeuwarden... dan ga je het de komende weken niet makkelijk hebben. Het station gaat volledig op de schop omdat het sterk verouderd is. Hierdoor rijden er weinig treinen van en naar de Friese stad. Tot begin juli worden er bussen ingezet. Dan moet het station af zijn de huisregels bij de Albert Heijn worden strenger. Volgens het AD komen er bij de ingang van de supermarkten bordjes met verboden te filmen... en behandel onze collega's met respect. Bij het hoofdkantoor van de Appie komen jaarlijks dik duizend meldingen binnen van personeel... dat is uitgescholden, bespuugd of geslagen. Acht gemeenten gaan vanaf vandaag meedoen met een wietproef. Coffeeshops in die gemeente mogen legale cannabis verkopen. Normaal is het inkopen daarvan illegaal. Deze koffieshopbaas is er blij mee dat zijn gemeente meedoet. we kunnen eigenlijk een keer gewoon normaal inkopen doen. In plaats van eh, ja, schimmig eh, achteraf eh, ergens anders. Ja, en hoe ging dat er dan aan toe? Ja, dat wordt, dat wordt door jongens, jongens en meiden met, met rugtasjes ja, met een paar honderd gram tegelijk gebracht. De wiet komt vanaf nu van officiële telers... die de potjes ook nog eens voorzien met een complete ingrediëntenlijst. Gemeenten hopen met de proef criminaliteit tegen te gaan. Het weer nog aan de kust droog en flink wat zon. In het binnenland zijn er meer wolken en ook kans op regen en wat onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een rommelige ochtendspits voor weggebruikers in de regio. Wat nog opvalt is de A9 die nog steeds dicht is richting Amstelveen... door uitgelopen wegwerkzaamheden. De andere kant op is de weg weer deels vrij. Er staat nu al een file van 10 kilometer en 20 minuten vertraging tussen Haarlem en Amstelveen Stadshart. Verder rijden mensen om, onder andere over de A2 Utrecht richting Amsterdam.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 possession Muddled of nervous words Could never amount to betrayal Sentences on my own And the price is to watch it fail as I turned to go. You looked at me for half a second with an open invitation for me to go into temptation, knowing full well the earth. temptation Safe in the wide open arms of hell We can go Zie onder een hemel vol met sterren kuste jij me zacht. Als in mijn dromen niet te geloven, in die zwoele nacht. Je ging maar door, we smolten samen in één.